Start. Kees Groot met het NOS-journaal. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, heeft sussende woorden gesproken tegenover Turkije. Turkije verbrak vandaag alle officiële contacten met Frankrijk. Dat was een reactie op het wetsvoorstel dat het Franse parlement heeft aangenomen... waarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw strafbaar is. Volgens de Franse media was Juppé tegen het wetsvoorstel. Tienduizenden mensen hebben onnodig een aanvullende tandartsverzekering. Dat heeft de Nederlandse maatschappij ter bevordering van de tandheelkunde NMT gezegd in Nieuwsuur. Mensen met een goed gebit hebben geen aanvullende verzekering nodig. En wie zo'n verzekering heeft kan hem beter opzeggen, zegt de NMT. Volgens de voorzitter van de organisatie is het goedkoper om de rekening zelf te betalen. Apple-oprichter Steve Jobs krijgt postuum een speciale Grammy, de Trustees Award... De organisatie wil hem daarmee belonen voor zijn bijdrage aan de muziekwereld door het bedenken van de muziekwinkel iTunes. Jobs overleed in oktober. De tv-reclame van T-Mobile met Ali B heeft de Gouden Lookie gewonnen. De publieksprijs voor de beste reclamespot. In de spot geeft rapper Ali B zijn vrienden telefonisch hulp bij het verschonen van een luier. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op verzoek van Noord-Korea een moment stilte gehouden voor Kim Jong-il de overleden Stalinistische dictator. Volgens voorzitter Al-Nasser schrijft het protocol voor dat zo'n verzoek van een lidstaat wordt gehonoreerd. Verschillende westerse diplomaten hebben de ceremonie geboycott. De minuut stilte duurde overigens maar 25 seconden. In de strijd om de KNVB-beker heeft Vitesse de kwartfinales bereikt. Tegen eerste divisieclub Eindhoven werd het 2-1. De wedstrijd Twente-PSV is nog aan de gang. De verlenging is bezig omdat het na 90 minuten nog 0-0 stond. Het weer, morgen is het grijs en ongeveer 10 graden. In de avond gaat het regenen.